Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Turkije moet juist wel een rol spelen bij het integratiebeleid van Europese landen, heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de NOS. De integratie in Europa is volgens hem mislukt. De integratie moet volgens de Turkse minister worden samengewerkt tussen de landen waar mensen vandaan komen en waar ze nu wonen. Premier Rutte zegt gisteren nog dat Nederland geen Turkse bemoeienis wil. De Turkse minister benadrukt dat Turkije zich niet wil opdringen, maar dat de zaken van Turkse Nederlanders ook Turkije aan het hart gaan. In de Spaanse regio Galicië zijn twee broers opgepakt voor de moord op een Nederlander. Die woonde in Galicië en verdween in 2010. Afgelopen zomer werden in het gebied waar hij woonde zijn stoffelijke resten gevonden. De opgepakte broers waren buren van hem. Ze hadden ruzie met de Nederlander over een stuk land. In Hongkong zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad en aanwezige politie. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. De demonstranten eisen meer democratie en zijn tegen de politieke hervormingen die China wil doorvoeren. Bij een pluimveebedrijf in Soeterwoude, waar vannacht vogelgriep werd vastgesteld, zijn middels alle dieren geruimd. Vanmiddag werd in de schuur van twee verdiepingen gas gespoten om de dieren dood te maken. Uren later kon de Voedsel- en Warenautoriteit beginnen met het weghalen en afvoeren. De vrouw uit Maastricht die naar Syrië vertrok om te trouwen met een jihadstrijder wordt permanent bewaakt door justitie heeft haar advocaat gezegd tegen de regionale omroep L1. De vrouw werd eerder deze week voorlopig vrijgelaten. Volgens L1 zijn er aanwijzingen dat haar leven in gevaar is. Het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar. Het weer vannacht droog, temperaturen tot net iets boven nul. In een enkele opklaring kans op mist en lichte vorst.